Waarschijnlijk toch een reflectie van een daling van de besmettingen, ook al is daar niet helemaal het zicht op. daar moet het vandaan komen. Eh, we zien nog niet dat daarmee de bezetting in de ziekenhuizen ook op dezelfde manier daalt. Maar dat is altijd een kwestie van tijd. Eerst gaat de instroom naar beneden en dan daalt ook de bezetting. De maatregelen lijken dus te helpen qua zorg in de ziekenhuizen. Een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries blijft langer vastzitten. Camille E. Zijn advocaten eh, wilden dat hij wordt vrijgelaten... omdat hij alleen maar de chauffeur van de schutter zou zijn geweest. Maar volgens het OM blijkt uit nieuwe beelden... dat hij de misdaadverslaggever al een hele tijd in de gaten hield. Verslaggever Matthijs van de Wiel volgt de zaak. Dat hij dan niks van de moord wist, dat valt echt niet vol te houden als vast komt te staan dat hij inderdaad daar in de omgeving van het Leidseplein de Vries heeft geobserveerd en gevolgd. Een andere verdachte, Delano G., zou Peter R. de Vries hebben doodgeschoten. Artsen slaan alarm over ketamine. De druk wordt vooral op feestjes gebruikt. Je gaat ervan hallucineren en je kunt in een heftige trip terechtkomen. Maar het is ook heel slecht voor je blaas. En steeds meer melden, jonge mensen melden zich met klachten bij de dokter. Ook Robert van 25 kreeg problemen na een jaar keta gebruiken. Dan eh, ga je op een gegeven moment eh, bloed plassen en eh, er komen ook stolsels, bloedstolsels komen erbij. En op een gegeven moment moet je steeds vaker naar de wc. Dat werd van kwaad tot erger. Dat was eerst ieder uur, op een gegeven moment werd het ieder half uur. En, Later zat ik iedere 10 minuten op het wc. Volgens artsen zijn de gevolgen soms zo groot dat de blaas weg moet worden gehaald. Bij sommige patiënten blijven de klachten, ondanks het feit dat ze gestopt zijn. Dan helpen medicijnen niet en moet je soms zelfs de blaas eruit halen en een stoma aanleggen. Het Trimbos Instituut zegt dat steeds meer mensen keta gebruiken. Drie jaar geleden waren dat er zo'n 80.000, vorig jaar 130.000. Het weer, er is sneeuw onderweg. Straks gaat het eerst regenen, maar daarna begint het te sneeuwen. Waarschijnlijk in het oosten van het land blijft het ook een beetje liggen. Morgen af en toe zonnig en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat een korte file bij knooppunt Rotterpolderplein. 3 kilometer, de vertraging is maximaal 10 minuten.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 Dat schrijven de informateurs Remkes en Koolmees aan de Tweede Kamer. De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen is over de piek heen. Dat zegt Ernst Kuiper van het landelijk netwerk Acute Zorg. Gemiddeld werden de afgelopen week minder nieuwe coronapatiënten opgenomen dan in de week daarvoor. De IC-bezetting zal nog wel stijgen, verwacht Kuipers. En de gevangenisstraf van Aung San Suu Kyi, de afgezette leider van Myanmar... is door het militaire bewind van het land verlaagd van 4 naar 2 jaar. De 76-jarige Suu Kyi werd eerder vandaag tot 4 jaar celstraf veroordeeld.